De slachtoffergroep vindt dat de commissie Deetman niet onafhankelijk is... omdat een van de leden nauwe banden heeft met de kerk... De commissie Deetman bestrijdt dat. De slachtoffergroep vindt het onderzoek sowieso niet onafhankelijk... omdat de Rooms-Katholieke Kerk de opdrachtgever is. Vrouwen op universiteiten in Syrië mogen geen Nikaap meer dragen. Dat is een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. Met het verbod wil de regering voorkomen dat Syrië een moslimstaat wordt. Het verbod geldt niet voor de hoofddoek die door veel Syrische vrouwen wordt gedragen. In steeds meer niet-religieuze Arabische landen, zoals Jordanië en Libanon, wordt de niqab steeds populairder. Het niqabverbod komt op een moment dat ook in Europa discussies zijn over het al dan niet verbieden van gezichtsbedekkende sluiers. In Frankrijk werden de burka en de niqab onlangs verboden. Een oud-militair van het Bosnisch-Servische leger is in Bosnië veroordeeld voor zijn rol bij het bloedbad in Srebrenica in 1995. De man, Marco Boskic, heeft meegedaan aan het vermoorden van honderden gevangen moslimmannen. Hij is een van de eerste Bosnische Kroaten die voor oorlogsmisdaden in Srebrenica is veroordeeld. Tot nu toe zijn vooral Bosnische Serviërs veroordeeld. Boskic werd in april uitgeleverd door Amerika, waar hij jaren werkte als bouwvakker. Hij heeft bekend dat hij met andere militairen een groep van enkele honderden geblinddoekte moslimmannen heeft vermoord. In Californië is de Amerikaanse acteur James Gammon overleden. Hij speelde in films als A Man Called Horse en Cold Mountain... maar werd vooral bekend door zijn rollen in tientallen tv-series. Hij was onder meer te zien in Gunsmoke, L.A. Law, Murder, She Wrote en Grey's Anatomy. James Gammon stierf aan kanker.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 We like beat the beat in the back, beating. I see so low from that chief. I love how he keep my body screaming. like them boys up top from the BK. BK. Know how to put that money three ways.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 Where I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Wouldn't mind putting that. ritme van...